ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Al vanaf 2030 is het niet meer vanzelfsprekend dat er altijd genoeg stroom is. Dat zegt Tennet, een bedrijf dat het stroomnetwerk beheert. Als er niks gebeurt kunnen de prijzen flink omhoog schieten, zegt de netbeheerder. En door de energietransitie hebben we met z'n allen meer stroom nodig. En omdat kolencentrales dichtgaan, wordt elektriciteit dan vooral opgewekt uit zon en wind. Maar dat is er niet altijd. Tennet denkt dat vooral de industrie geraakt zal worden. En voor huishoudens, dat zijn beschermde gebruikers. Daar valt het wel eh, mee. Maar voor bedrijven betekent het wel dat de beschikbaarheid minder wordt. Of in ieder geval dat de prijzen op sommige momenten eh, wel een stuk hoger kunnen worden dan ze nu zijn. Een mogelijke oplossing is stroom uit Noorwegen halen. In Mumbai, in India, zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen... doordat er een enorm reclamebord is omgevallen. Dat bord is groter dan een Olympisch zwembad... en werd omvergeblazen tijdens noodweer. Tientallen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht... en ook zouden er nog 25 mensen onder het puin liggen. De politie in Vlissingen komt handen en voeten tekort. In de afgelopen 24 uur zijn er drie beschietingen geweest in die stad. De eerste was gisteravond bij een huis. Vannacht werd er op een andere plek ook geschoten. En vanochtend bij een Libanees restaurant in Vlissingen. Niemand raakte daarbij gewond. De politie onderzoekt nog of de drie schietpartijen iets met elkaar te maken hebben. En de Rode Loper ligt weer klaar in Cannes. In het havenstadje aan de Middellandse Zee begint vandaag het belangrijkste filmfestival van Europa. Deze Nederlandse filmjournalist is er ook bij en vertelt dat er allemaal nieuwe films in première gaan. Hij hoopt dat er niet al te veel tegenvallers tussen zitten, want de makers daarvan worden vaak keihard afgekraakt. Die mensen die in Cannes komen, het zijn journalisten van over de hele wereld, eh, eh, die zijn dan niet per se mild voor je. Die kunnen echt, die staan op in zaal 1 van Cannes hebben ze zelfs speciale stoelen. Zodat wanneer iemand opstapt en wegloopt, dat niet te veel geluid maakt. Omdat dat echt iets is wat dan gebeurt. Ja, een filmfeestje is natuurlijk niet compleet zonder prijzen. In Cannes in Frankrijk wordt elk jaar de Gouden Palm uitgereikt. Actrice Meryl Streep krijgt er vanavond bij de opening van het festival 1 voor haar hele carrière. Het weer dan nog. De rest van de middag is het zon vergroten bij een graad of 26.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 Think you'll be getting this now, nah, nah, nah. in the back of my car. Uh, uh, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is wanna be naked and well, you're, you're wasted.